Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De speciale groep van premier Schoof om de stikstofcrisis aan te pakken... haalt de planning niet. In de ministeriële commissie zitten twaalf bewindspersonen... die wilden eind deze maand iets klaar hebben liggen, maar dat lukt niet. Volgens landbouwminister Wiersma komen later in het voorjaar... de eerste contouren van een plan. De commissie werd in januari opgezet door premier Schoof... om een doorbraak te forceren in de stikstofcrisis. In Turkije gingen mensen afgelopen avond massaal de straat op... uit protest tegen de arrestatie van de burgemeester van Istanbul. Volgens de oppositie waren er alleen al in Istanbul 300.000 betogers. Honderden mensen die door een politieafzetting probeerden te komen... werden teruggedrongen met traangas en rubberkogels. In totaal zijn er zo'n 100 betogers opgepakt. Burgemeester Imamoglu is de belangrijkste rivaal van president Erdogan... en werd woensdag opgepakt op verdenking van onder meer corruptie... Het leger van Ethiopië heeft de afgelopen dagen naar eigen zeggen meer dan 300 leden van een militie gedood. De Fano-verzetsbeweging is actief in het noorden van Ethiopië. Volgens het leger zijn de aanvallen een reactie op een reeks aanslagen in het gebied. En meer dan 40 mannen hebben een aanklacht ingediend tegen de voormalige baas van kledingmerk Abercrombie Fitch. Ze zeggen dat ze zijn verkracht, aangerand en gedrogeerd door Mike Jeffries, meldt de BBC. Jeffries was tot 2014 de baas van het Amerikaanse modemerk. Hij werd vorig jaar opgepakt in Amerika. Hij zou onder het mom van modellenwerk mannen hebben misbruikt. Ook zouden er mannen zijn verhandeld voor seks in de VS, Europa en Noord-Afrika. De nu 80-jarige Jeffries weerspreekt de beschuldigingen. Het weer, het is bewolkt met een paar buien. De temperatuur daalt naar 5 tot 12 graden. Ochtends op de meeste plaatsen droog, op veel plaatsen zon en maximaal 18 graden. En zondag af en toe een buitje bij een graad of 15.